Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een aardbeving in het oosten van Afghanistan zijn ongeveer 500 mensen om het leven gekomen... en ook zijn er duizend gewonden. Het dodental is snel opgelopen en de Afghaanse regering verwacht dat er nog meer slachtoffers zijn gevallen. De beving met een kracht van 6,0 was in het oosten van Afghanistan en ook te voelen in Pakistan. Het gebied is lastig te bereiken voor hulpdiensten en dus is andere landen gevraagd om te helpen en bijvoorbeeld helikopters te sturen. Universitaire studenten mogen bijna weer terug naar de collegebanken. Voor een deel van de Joodse studenten wordt het opnieuw een jaar waarin zij zich onveilig voelen. Omdat ze verantwoordelijk worden gehouden voor de situatie in Gaza, ziet deze studenten rabbijn. Mensen gaan uit van het ergste en elke keer dat het eh, goed loopt eh, zijn ze hartstikke blij. Maar er zijn inderdaad heel veel studenten die op dit moment niet alleen eh, inhoudelijke discussie uit de weg gaan, maar ook gewoon niet eens meer gaan vertellen of durven te vertellen waar ze voor staan of überhaupt wat een achtergrond is. Volgens de Rabijn moeten universiteiten juist een plek zijn waar mensen het gesprek met elkaar elkaar aangaan. In België zijn zeven Nederlanders en drie Belgen opgepakt vanwege een grote partij cocaïne. De 1200 kilo was per schip via Afrika de haven van Antwerpen binnengekomen. De politie volgde het transport naar een loods in Zelzaten. Dat is een plaats bij de Nederlandse grens. Daar zijn de tien verdachten opgepakt. Een van hen is een Belgische jongen van 14. En een heleboel oranje in zand voor dit weekend. De burgemeester daar kijkt tevreden terug op alle feesten rond de Grand Prix. Het was volgens hem nog een betere editie dan vorig jaar. En ook de race zelf liep beter dan verwacht voor Max Verstappen. Hij startte vanaf plek 3 en eindigde, net als vorig jaar, als tweede. Ja, natuurlijk het hele weekend is ongelooflijk weer geweest. Zoveel oranje en steun. En eh, ja, het blijft gewoon altijd heel bijzonder om hier te rijden. En natuurlijk dan uiteindelijk ook om, om hier op het podium te staan. Ja, dit is wel indrukwekkend. there's dus no one like Max. Het is eh, maximaal genieten, toch? Veel fans kwamen met de trein. De NS zegt dat ze bijna 140.000 Formule 1-fans hebben vervoerd. En het weer een wisselend dagje met wolken en af en toe een bui. Maar er zijn ook opklaringen met best wat zon. En het wordt maximaal 21 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Assen-Delft en Zaanstad-Zuid 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten.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 Minstens 1000 mensen zijn gewond geraakt. Het epicentrum lag bij de grens met Pakistan. En het getroffen gebied is bergachtig en moeilijk te bereiken voor reddingswerkers. Meerdere voorpagina's van kranten zijn vandaag zwart. Het is een protest tegen het doden van journalisten in Gaza door Israël. In Nederland doen NRC en de Volkskrant mee. in België zijn tien mensen opgepakt na een drugsvondst in de haven van Antwerpen. Onder hen zijn ook zeven Nederlanders. De douane vond 1200 kilo cocaïne die met een schip de haven was binnengekomen.